Renate Kok met het NOS Journaal. Het vliegtuig dat zaterdag bij Indonesië neerstortte... is vermoedelijk niet in de lucht geëxplodeerd. Dat concludeerden onderzoekers na de fonds van brokstukken. Die liggen verspreid over een niet al te groot gebied... wat erop zou duiden dat het vliegtuig pas bij het raken van het wateroppervlak is gescheurd. Gisteren zijn signalen van de zwarte dozen gevonden. De onderzoekers denken die snel te kunnen bergen... zodat ze de precieze eh, positie van het wrak kunnen achterhalen. In de Boeing van Sriwijaya Air zaten 62 mensen... die vermoedelijk allemaal bij de crash zijn omgekomen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat president Trump proberen af te zetten. Dat heeft de democratische voorzitter Nancy Pelosi bekendgemaakt. Het huis gaat vicepresident Pence later vandaag vragen om Trump ongeschikt voor het ambt te verklaren... via het 25e amendement van de grondwet. Daarna wil het huis een officiële afzettingsprocedure beginnen. Het is onzeker of er genoeg tijd is om Trump daadwerkelijk af te zetten... omdat Joe Biden volgende week al wordt beëdigd als president. Maar de democraten willen met de afzettingsprocedure voorkomen dat Trump in 2024 nog eens een gooi kan doen naar het presidentschap. In Washington hebben tientallen agenten eer bewezen aan een collega... die bij de bestorming van het kapitool zwaar gewond raakte en kort daarna overleed. Ze vormden een erehaag waar de lijkwagen langs reed. Zowel de FBI als de politie in Washington doen onderzoek naar zijn dood. Behalve de agent kwamen er nog vier anderen bij die bestorming om het leven. Haagse bronnen melden na het beraad eh, gistermiddag op het Katshuis... dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Het kabinet wil nog wel bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket wordt uitgebreid... voor bepaalde sectoren. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Het weer, het is meest droog. In opklaringen daalt de temperatuur tot rond de 0 graden.